Tegen Frank de L was 22 jaar geëist. Hij betrapte zijn vrouw met haar minnaar in de keuken. Tijdens de ruzie die ontstond viel een messenblok op de grond en stak de L beide met een mes dood. Volgens de rechtbank was er geen sprake van moord. Volgens de rechter was er door de snelle opeenvolging van gebeurtenissen geen sprake van kalm beraad. Hij is daarom veroordeeld voor dubbele doodslag. Het kabinet blijft erbij dat de kosten voor het uitvallen van de Vira... voor een deel uit de staatskas moeten worden betaald. Minister Dijsselbloem zit af van de 119 miljoen euro aan dividend... die hij als aandeelhouder van NS zou krijgen. Veel Kamerleden hadden kritiek op dat besluit... omdat het geld nu uit het infrafonds gehaald wordt. Dat fonds wordt gebruikt voor de aanleg van wegen, sporen en vaarverbindingen. Bij de schietpartij in de rechtbank van Breda is de verdachte op de vlucht geslagen. Advocaat Yehudi Moskowitz, die bij de zaak was, zei dat er paniek was op de publieke tribune. Daar is een kogelhuls gevonden en er zit een gat in de grond. Niemand raakte gewond. Volgens Moskovits is de publieke tribune afgescheiden van de rechtszaal en heeft hij een aparte opgang en geen wapendetectie. Alle mensen in de rechtszaal worden gehoord door de politie. In de zittingzaal in Breda, waar het schot is gelost, werd een drugs- en witwaszaak behandeld. Er stonden vijf verdachten terecht. Het proces tegen oud-president Morsi is uitgesteld tot 8 januari. Dat meldt de Egyptische staatstelevisie. Het proces werd vanochtend kort na aanvang geschorst... omdat Morsi en 14 medeverdachten leuzen riepen. Morsi werd in juli gearresteerd en door het leger afgezet... na protesten tegen zijn bewind. Hij staat terecht voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens de rellen eind vorig jaar. Het weer, buien, in het westen misschien nog wat zon. Het wordt zo'n 12 graden. Het blijft vannacht en ook morgen wisselvallig.